Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De zes inzittenden van een luchtballon die in Duitsland in een hoogspanningsmast was vastkomen te zitten, zijn gered. De brandweer van de Duitse stad Bottrop heeft ze de afgelopen avond één voor één uit het mandje van hun ballon gehaald. Die ballon was eerder gisteren tegen een hoogspanningsmast gevaren... en op 75 meter hoogte vastkomen te zitten. De oorzaak van het ongeluk zou een plotselinge valwind zijn geweest. Vanwege de reddingsactie werd een deel van de omgeving afgezet. In Californië is een wet aangenomen die bedrijven dwingt om meer vrouwelijke bestuurders aan te stellen. Elke beursgenoteerde onderneming moet in 2020 minimaal één vrouw in de raad van bestuur hebben. Op dit moment heeft een kwart van de bedrijven geen enkele vrouw in de top. De boetes voor het niet naleven van de wet kunnen oplopen tot 300.000 dollar. De Kamer van Koophandel in Californië is bang dat veel bedrijven moeite zullen hebben om te voldoen aan het kwotum. De Macedoniërs die de afgelopen dag hun stem uitbrachten in het referendum... hebben massaal gekozen voor de naam Noord-Macedonië, zoals de regering had voorgesteld. Die spreekt dan ook van een succes, maar van de kiezers is maar iets meer dan een derde komen opdagen. Tegenstanders hadden opgeroepen tot een boycott van het raadgevend referendum. De regering van Macedonië gaat de naamsverandering nu voorleggen aan het parlement. De mogelijke naamsverandering van Macedonië gebeurt mede onder druk van Griekenland... dat de naam Macedonië claimt voor een van zijn eigen provincies. Een landmijn in het oosten van Oekraïne heeft gisteren het leven gekost aan drie kinderen... tussen de 10 en 15 jaar oud... De landmijn ontplofte in de stad Orlivka, in de buurt van het rebellenbolwerk Donetsk. In Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een burgeroorlog. Volgens een VN-rapport lopen meer dan 200.000 kinderen daar groot risico om door mijnen of andere explosieven te worden getroffen.